Vandaag houden de ambtenaren in Zeeland een werkonderbreking, later volgende ambtenaren in andere provincies. De bonden willen een loonsverhoging van 1,5 procent, maar de provincies en gemeenten vinden dat onverantwoord, omdat er de komende jaren bezuinigd moet worden. De bonden zeggen dat de acties van de ambtenaren doorgaan zolang als het nodig is. Minister Van der Laan ziet wel iets in een plan van het CDA om woningcorporaties in de steden op termijn te laten meebetalen aan de problemen op het platteland. Nu betalen plattelandscorporaties juist mee aan de aanpak van de probleemwijken in de steden. CDA maakt zich grote zorgen over de krimp van de bevolking buiten de Randstad. In Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen leidt dat al tot allerlei problemen. De atheïstische dominee Hendriksen mag predikant van de protestantse kerk blijven. Volgens de regionale kerkvergadering in Zierikzee wijken zijn opvattingen niet wezenlijk af van die van andere vrijzinnige theologen binnen de kerk. De Zeeuwse vergadering stelde een onderzoek naar Hendriksen in nadat opschudding was ontstaan over zijn boek Geloven in een God die niet bestaat. De regeringscrisis in Noord-Ierland lijkt voorbij. Tien dagen lang is er onderhandeld over de hervormingen die nodig zijn van de politie en de justitie. Groot-Brittannië heeft nu nog de verantwoordelijkheid voor politie en justitie in Noord-Ierland, maar die bevoegdheden worden overgedragen aan de Noord-Ierse regering. De katholieke partij Sinn Féin en de protestantse coalitiepartij DUP hebben moeizaam onderhandeld over de kwestie. Later vandaag worden de details van het akkoord bekendgemaakt. In Duitsland wil een wetenschappelijk instituut Hitlers boek Mein Kampf in 2015 opnieuw uitgeven. Het Instituut voor Zeitgeschichte wil een wetenschappelijke becommentarieerde uitgave op de markt brengen. Mein Kampf is sinds 1945 in Duitsland verboden. In 2015 vervallen de auteursrechten omdat Hitler dan 70 jaar dood is.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 All tangled up in nakedness. You even touch yourself. You're such a to Start met Blue Alert. CFM Jazz van 10 tot 12. En ik ben Fred Kansberg, presentatie en techniek. We gaan heerlijk door met eh, twee nummers achter elkaar van eh, Jerry Mulliken. Een fantastische speler. En maar ook componist is hij heel erg bekend van. We draaien van zijn cd Lonesome Boulevard het gelijknamige nummer. En daarachter gaan we nog eens even heerlijk door met Making Whoopi. Thank you. Peter den Boer, hartelijk eh, welkom in de studio. Je bent in dagelijks leven hoofdafdeling reiniging en groen van Zandvoort en Bentveld. Je ziet er wat slaperig uit. Ben je vannacht nog op pad geweest of is het niet, nou, nodig geweest? ik, ben, uh, <laughs> ik ben zelf niet op pad geweest, maar men is natuurlijk wel op pad geweest om de boel weer goed begaanbaar te maken. En de, de, overlast van de sneeuw opnieuw maar weer eens te gaan verdrijven. Dat is al voor de zoveelste keer de afgelopen maand. Maar goed, dat eh, is ons lot op dit moment. Maar we hebben het eh, tot nu toe eh, redelijk goed in de hand. Heb je nog zout genoeg? We hebben op dit moment zout genoeg. Dus het kan nog even doorgaan. Het kan even door. Het ligt er maar aan hoe, hoe erg het sneeuwt en hoeveel zout je nodig hebt. Dat is eigenlijk het probleem. Ja, ja. als je zuinig aandoet, of, of ik, zeg het verkeerd, als je niet veel hoeft te gebruiken, omdat de, het weer daar niet naar is, kun je er langer mee doorgaan. Maar soms ben je het in vier dagen kwijt. Ja. En soms doe je er twee weken mee. Dat is natuurlijk het probleem. Wat is nou het, eh, het verhaal achter het feit dat eh, de, de, wat kleinere straatjes niet gestrooid worden? Die worden wel gestrooid, alleen ehm, het is een soort hardnekkig eh, misgedachte dat als je strooit dat het dan niet meer glad is. De, het probleem is dat als er sneeuw ligt, dan werkt dat zout alleen maar als er ook vervolgens heel veel over gereden wordt. Aha. En als je er niet over rijdt, dan, dan helpt dat niet veel. Dus die kleine straatjes per saldo, die, daar eh, eh, gebeurt weinig. Dat is één. En twee, primair moet je zorgen, dat hebben we eh, met alle gemeentes in Nederland doen dat. moet je zorgen dat de hoofdwegen bereikbaar zijn. Dus je moet eigenlijk ploeteren naar de hoofdweg. En vanaf daar kun je verder gaan. En die hoofdweg is dan eigenlijk ook primair bedoeld voor het vele verkeer wat er is... maar ook voor de bus en voor de diensten. Dus eh, er moet natuurlijk ergens een route zijn. Het is niet anders. Ja. Eh, wat ga je doen om onze luisteraars te tracteren met eh, jouw heerlijke jazzmuziek? Ik heb vandaag allerlei leuke dingen meegenomen uit alle hoeken van, van de jazzplatenkast. En ik wilde graag beginnen met een, een, een wereldberoemde crooner, meneer Tony Bennett... die eh, eh, eigenlijk weer een doorstart heeft gemaakt in het eh, begin van deze eeuw. Die is natuurlijk nooit weg geweest, maar ineens is hij weer volop in de belangstelling. Inmiddels 83 jaar, met een gouden stem en... Die, die, hij heeft natuurlijk heel veel opnamen gemaakt. meer, dan, meer dan 50 miljoen platen in zijn carrière. En dat gaat maar door. <clears throat> en eigenlijk eh, het, wordt niet, het wordt niet minder. Zijn stem ook is ongelooflijk. En, en het is een, een geweldige artiest. En hij treedt met hele kleine combotjes maar ook met grote bands. En eh, daar is nu een voorbeeld van. Eh, en hij gaat vertolken I Can't Believe That You're In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. band viert dit jaar het 65-jarig bestaan. Ja, je gelooft het niet. Volgens de band is het daarmee 's werelds oudste traditioneel spelende jazzorkest. Voor de feestelijkheden rond de, rondom deze mijlpaal wordt de stad Den Haag gekozen. Dit was de plaats waar het allemaal is begonnen vlak na de oorlog. In aanwezigheid van onder meer Freek de Jonge, Laura Vici en Dim Kesper... wordt op 8 mei 2010 in de Dr. Anton Philipszaal een feestelijk concert verzorgd. Zie ook www.d scb.nl. Laten we gaan luisteren naar twee nummers. Maar het eerste wat ik hier in mijn handen heb is een opname uit 1945. En er staat bij The Orchestra of the Dutch Swing College. Heerlijk nummer, Hotchi Potchi. <sniffs> Ja, luisteraars, Dutch Winkelens bent, 65 jaar maar liefst. Maar ik maak een paar sprongen en ik denk dat ik eh, eind 90 jaar terechtkom... als ik met een bezetting van de Dutch Winkelens te maken heb... met Dick Kaart op de trombone, Bob Kaper op uh, eh, altsax, tenor en klarinet... Henk Bos van Drakenstein op bas... en Bert de Kort, cornet, Huub Jansen op drums... Jan, Joop van Kempen op banjo en gitaar... en Peter Schilper, toen nog de leider en eh, de Noorzak speelt hij ook, maar ook net. Laten we gaan luisteren naar een heel eh, beroemd nummer. I Will Wait For You. I Will Wait For You. Dat was nog eens mooi. En dat was een periode van de 80er jaren en niet de 90er jaren. Django Reinhardt is de volgende die ik graag wil laten horen. Uh, Django's, eh, natuurlijk een wereldberoemd orkest had hij. Eh, samen met de violist, de Franse violist Stefan Grappelli. En een leuk verhaal over Django is die hij kon niet, eh, geen, absoluut geen muziek lezen en eh, wist er ook helemaal niks van. Hij is op enig moment uitgenodigd in Amerika om te spelen met het grote orkest van Duke Ellington. En eh, daar verbaasde men zich erover, want hij kende dus geen titels. En toen zei hij steeds van, begin maar, ik hoor het wel. En dan vervolgens maakte hij de mooiste solos en daar begrepen ze helemaal niks van in dat perfecte Amerika. het nummer T for Two is een mooi nummer voor deze zondagochtend. thank mm -hmm. you Nederlandse band Room 11 stopt. Volgens de leden bestond het gevoel dat ze het niet meer verder konden brengen. En voor zangeres Jan Sra was het voor tijd voor iets muzikaals anders. Room 11 bracht in haar jaar bestaan een aantal cd's uit... en won met een populaire mix van jazz, pop en bossa nova verschillende prijzen... waaronder een zilveren harp. Janne Schra werkte met een aantal oud-leden van de band aan nieuwe nummers. Er staan met deze nieuwe formatie enkele optredens gepland... En dat is bijvoorbeeld op 10 februari is men present op het Guitar Art Festival te Belgrado. Dat is nogal wat. Sarah hoopt dit jaar haar solo-albums uit te brengen. Ik vond het ook altijd heerlijk om naar Room 11 te luisteren. En de nummersplicht ligt hier nu op de draaitafel. I Wanna Be Your. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. Cause you would know the function of all my buttons. Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower in the morning or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all, I wanna be most of all, I wanna be. I wanna be your guitar. They would know exactly change, we'll still be the same. We've said what's to say. eigenlijk eh, in bittere armoede eh, eh, ter wereld komen en opgroeien en daarna fantastische toppers worden. En zo iemand is ook Ella Fitzgerald. Die is heel armoedig begonnen. Is vlak voor ze doorbrak was ze op het stadium van dakloos en ze wist helemaal niet wat ze allemaal kon. Uiteindelijk is ze ontdekt geworden en is natuurlijk een fantastische topper heel haar leven geweest. Ehm, is ehm, ehm, eigenlijk de First Lady of Jazz genoemd. Is eh, ook eh, nageëindigd met allerlei ziektes en eh, is uiteindelijk op 79-jarige leeftijd overleden. Maar onwaarschijnlijk veel gedaan. Uh, een van haar kenmerken is dat ze drie, octaven bereikte. En dat ze alles prachtig kon zingen. Een van die voorbeelden daarvan is bij een, is het nummer Three Little Words dat ze zingt bij een band, een, eh, fantastische big band. En ehm, behalve haar zang valt in die band ook op het, het, eh, constant doordenderende ritme, de ritmesectie. Die eh, spettert langs alle kanten. Three Little Words. I'd give for that wonderful phrase to hear those three little words. That's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly three little words, eight little letters, which simply mean I love you. বহু onvergetelijke Ella, Fitzgerald. De kenners, de, wat zijn kenners natuurlijk? De kenners die eh, haar tegen het licht houden, die zeggen... de enige kritiek die wij hebben is dat haar stem zich meer leent... voor het eh, minder opgewekte repertoire. Dus niet zo uh, vrolijk en... en je idee, maar het minder opgewekte is er nog beter in. En een goed voorbeeld daarvan is My Man. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. Cold and wet, tired, you bet but all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me but I love him. I don't know why I should. He isn't good. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am his forever. is eh, veel eh, informatie te halen uit jazz uit de platenkast. Dat kan je gewoon eh, via de computer te pakken krijgen. En daar staat de top 10 van de jazz in. De jazz top 10. Jamie Cullum staat op nummer 1 met Pursuit. John Coltrane met Giant Steps op staat nummer 2. En Ray Charles staat met nummer Definitive op nummer 3. Kind of Blue van Miles Davis op 4. Pat Metheny Orchestron op 5. Ornette Coleman Shape of Jazz to Come op 6. Weer Jamie Cullum op 7 met 20 Something. Harry Koning Jr. Your Songs op 8. En nog een keer Jamie Cullum Catching Tales op 9. Miles Davis sluiterij met Essential Collection. Ik heb op de draaitafel John Coltrane staan. En die staat op nummer 2. En dat is toch een opname die eh, stamt uit 1958, 1959 kan je nagaan. Hij speelt het eh, schitterend sax En laten we dan ook maar gaan luisteren naar het nummer Giant Steps. Galadoro is de volgende. Die, eh, dat is een Amerikaanse altsaxofonist die, eh, eh, die erom bekend staat dat hij de meeste van alle muzikanten de meeste live solos heeft gespeeld van, van, in, in de geschiedenis van de muziek. Ehm, hij speelt hier met een Nederlandse groep, de Bohunks. Dat is een groep rondom allerlei jazz-saxofonisten. Geweldige groep. En eh, het zijn slechts vier saxofonisten, maar als je hem hoort, dan denk je dat er een hele big band speelt. Uh, El Galadoro met een, eh, een prachtig nummer, Out of Nowhere.